Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering beschouwt CO2 en vijf andere broeikasgassen niet langer als schadelijk. Daarmee valt de basis weg onder de Amerikaanse klimaatwetgeving. President Trump heeft regels uit de periode van zijn voorganger Obama teruggedraaid. Hij zegt dat die regels rampzalig waren voor Amerikaanse consumenten en de auto-industrie. Als ze zijn teruggedraaid hoeft de federale overheid de uitstoot van auto's en energiecentrales niet langer terug te dringen. Milieuorganisaties gaan vrijwel zeker tegen het besluit in beroep. Mogelijk doet Nederland mee aan een kopgroep in de EU die de interne markt gaat versterken. Dat plan is gisteren besproken op een informele top. Het wegnemen van economische belemmeringen is volgens velen nodig om sterker te staan tegenover de VS en China. Maar het lukt al jaren niet om alle 27 EU-landen op één lijn te krijgen. De verkiezingen in Bangladesh zijn gewonnen door de nationalistische partij, de BNP. Die kreeg meer stemmen dan de grootste concurrent, een streng islamitische partij. Het waren de eerste verkiezingen na de val van premier Sheikh Hasina... die vorig jaar na massale protesten het land ontvluchtte. Zij is bij verstek ter dood veroordeeld en haar partij mocht niet meedoen aan de verkiezingen. De Nederlandse shorttrackers hebben gisteravond twee keer goud gewonnen op de Olympische Winterspelen. Xandra Velzenboer won met overmacht de finale van de 500 meter. Ze sprak van de gelukkigste dag van haar leven. In de halve finale had ze al haar eigen wereldrecord verbroken. Jens van het Woud won verrassend het goud op de 1000 meter Track als eerste Nederlandse man ooit. Dankzij een inhaalactie in de slotronde liet hij zijn concurrenten, onder wie de favoriet William Danginou uit Canada, achter zich.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 A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the stag at bay, I thought you were my friend. said, Rome. and torn control a very precious. it Said knife and fork to sausage roll.